in Hoensbromen. Volgens de politie is een van hen waarschijnlijk doodgeschoten door een agent. De politie kwam in actie na een melding dat iemand op straat buurtbewoners aanviel met een zwaardachtig voorwerp en een bijl. Bij die aanval viel één dode. De politie schoot vervolgens op de dader die ook om het leven kwam. De EU en het IMF zijn positief over nieuwe bezuinigingsplannen van Griekenland. Het hangt van die bezuinigingen af of het land opnieuw miljarden aan noodhulp krijgt. Vertegenwoordigers van de EU en het IMF hebben de afgelopen weken in Athene de Griekse financiën doorgelicht. Ze concluderen dat Griekenland op de goede weg is om uit de financiële problemen te komen. Met de nieuwe bezuinigingsronde wil premier Papandreou 6,4 miljard euro besparen. In het natuurgebied Aamsveen bij Enschede woedt een heidebrand. Er staat zo'n 100 hectare natuur in brand natuurgebied ligt in de grensstreek met Duitsland. De Nederlandse en de Duitse brandweer werken samen bij de bestrijding van het vuur. Het blussen is lastig omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Defensie heeft een blushelikopter ingezet. Een camping met 200 gasten is uit voorzorg ontruimd. In Jemen is president Saleh volgens de regering licht gewond geraakt bij een granaataanval op zijn paleis. Aanvankelijk waren er berichten dat hij was omgekomen, maar die werden snel tegengesproken. Volgens een woordvoerder van de regering heeft hij alleen lichte verwondingen aan zijn nek. De Jemenitische premier en de voorzitter van het parlement zouden wel ernstiger gewond zijn geraakt. Ook zou een aantal lijfwachten van Saleh zijn omgekomen. Het weer, vanavond en vannacht is het helder. Morgen zonnig en warm. In het noorden en noordwesten wordt het door een frisse noordoostenwind ongeveer 20 graden. In de rest van het land loopt de temperatuur morgen op naar 23 tot 28 graden. Zondag neemt de kans op onweersbuien, vooral in het zuiden toe. En maandag in het hele land buien. Dit was het NOS Show. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en knopen Prins Klausplein 4 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A12 iets verderop. Daardoor zijn er veel mensen aan het oprijden via de A13 Den Haag-Rotterdam. Daar staat tussen de knopen de Ippenburg en Kleinpolderplein 6 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht. Bij de Alphen Dolder 3 kilometer. Daar is de rechte reis ook dicht. staat een kapotte vrachtwagen. Op de N14 Den Haag richting Leidsenam voor de aansluiting met de A4 2 kilometer. En 302 de dijk Enkhuizen-Lelystad is in beide richtingen dicht vanwege technisch onderzoek na een aanrijding.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 I'm sure that you're listening to no one staging around town with me and make this nice music, let's go crazy. Ja, goedemiddag dames en heren. Het is 5 uur geweest en dat wil zeggen het weekend in met Karim Niels. Ja, alweer. Alweer, ja. Je hoorde Goldplay met Every Teardrop. Pff, wat een rottek. Every Teardrop is a waterfall. Hoe? Every Teardrop is a waterfall. Het is nieuw, dus ik heb nog niet uit mijn hoofd En daarvoor de jeugd van tegenwoordig met Catch Spanish. Ja, en dat is een hint? Ja, jij gaat vertellen waarom dat een hint is. Ja. zal ik het in het Nederlands of in het Spaans doen? Doe het maar in het Nederlands. In het Nederlands. Nou, we gaan een hele Spaanse uitzending maken. Dat betekent dus dat je mij gaat Spaans horen, de, nou niet de rest van de uitzending, maar wel een deel van de rest van de uitzending. Ga ik Spaans praten. Ik heb het uit mijn hoofd geleerd, helaas. Kijk eens. Maar ja, ehm, eh, wat heb je eigenlijk gedaan deze week? Met weer, gedaan hè? Jij was weer een beetje lang vrij en veel vrij, hè? Nou, dat viel om mee hoor. Nou, oh. ik heb eh, gewerkt. Ik ben naar school geweest.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 What we dream, it's all that matters. We'll all college, working part time, waiting tables. Left a small town, never looked back. I was a flight risk with a fear of falling, wondering why we bother with love if it never lasts. Dat was Taylor Swift. Met Mine. Met Mine. Ja, Mijn. Ze vindt Mijn leuker. Ja. Dat zegt ze nog. Ik heb me net aan de telefoon gehad. Zang ik net op. Zeg, ja, ah, ik vind Green veel leuker. Ja, precies. En daarvoor hadden we Swedish House Mafia met Save the World. En Erik deed het met Hero. Hero. You can be my hero. Ja, dat is wel een... Eh, een eh, held op sokken. Ja, precies. Vind ik ook wel. Hij heeft een keer zijn naakt achter een jetski in het donker gedaan. Of ja, gezeten. Omdat het een weddenschap was. Ik sta nooit naakt met een jetski in het donker gaan jetskiën. Ik weet ook niet waarom ik dit zeg, maar ja. Bedankt voor de leuke informatie, ja. Karim. Zal ik het proberen? Je gaat, eh, Karim gaat het doen. <laughs> Oh, Komt-ie. Ik vind het eng. Ik ga zeggen, dus kan jij misschien wel zeggen wat ik zeg? De eerste. De eerste, het is vrijdag 3 juni. En het is in het Spaans. Oh, die komt het hoor. Es viernes, 3 de junio. Ja, dat vind ik mooi. Kijk, hey. Ja, ja, ja. En ja, kan nog wel verder, Dan kan nog makkelijk verder gaan, weet je. Ja? Ja, joh. Ik eh, zit er lekker in. Wat ga ik nu zeggen? En welkom bij het weekend in je bienvenido a los fines de semana. Ja, dat, klinkt wel lekker Spaans. Dat klinkt heel Spaans-Nederlands. Ja, en dan eh, het nieuws. Ja, dat kan ik ook nog wel eens in Spaans doen, weet je. Ben je toch zo goed bezig? Het nieuws, hè? Ja. Het Zandvoortse nieuws, ja. dat is... La noticia die is Zandvoort. Ja. Ik ga, uh, eh, ga me opgeven voor het LOI. Zou ik ook moeten Ik ga die bandjes Spaans, inspreken. Spaans cursus. Ja, ik ga gewoon die bandjes inspreken. Precies. Uh, zo. En nog even een klein nieuwsje. De, politie kreeg eh, maandag rond uh, tien voor half zes een melding, uit, de, ja, een melding dat er een groep van zes of zeven jongeren diefstal eh, zouden gepleegd hebben uit de tassen van strandgangers. Mhm. En de politie ging op zoek naar de jongens en zagen op de boulevard een groep jongens lopen die voldeden aan het, signalement. aan het signalement. En zij hielden hun, aan, hoe heet dat? Zij hielden hen aan op verdenking van diefstal. Ja, logisch. Dus politie dus. En ja, die, ze hebben dus die groep meegenomen. Mhm. Eentje eh, probeerde nog te ontsnappen. Ja. En die hebben ze alsnog gepakt. En uh, waren jongens van eh, tussen de 15 en 17 jaar uit Amsterdam. Mooi dorp. Ja, stad. ja, dat is een stad. <laughs> en ze, hebben de, ja, ze moesten de spullen weer inleveren. Is ook lullig, dan, doe je een keertje een diefstal. Ja. En dan word je niet veel later word je opgepakt. Ja. Maar dit was groot nieuws, hè? Dit stond ook in de Telegraaf en het AD. Dat was gewoon heel groot nieuws. Ja, dat klopt. En ja, we waren net een beetje van deze problematiek af met eh, een bepaalde bevolkingsgroep. Ja. Ik ga niet zeggen welke, want dat vind ik niet toepasselijk bij de Spaanse uitzending. Want het ging niet om de Spanjaarden. Maar ja, mm, nu heb je weer de Amsterdamse jeugd. Ja. Dus het blijft maar doorgaan. Klopt. Beetje jammer. Ja, dat is heel jammer. Gaan we nu eh, luisteren naar een... Ja, eh, maar weet je, omdat ze zijn opgepakt, denk ik, ja, dan wordt het waarschijnlijk wel beter. Ja, vind ik ook wel. Komt ie, bluff met beter.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 Oh, Tonight. Ja, van Nio en Everjack en Pitbull. Ja, en eh, vanavond treedt Pitbull op in eh, de X-Factor. Dus. Maar ze wisten nog niet wie die mee zou nemen. Hij zou of Jennifer Lopez meenemen, of Nio en Everjack. Dus. Kijk. Maar wij zijn er niet, dus mooi. Daarvoor doe je Bluff met Beter. En ja, eh, Spaanse, Spaanse vrijdag bij ons. En dat betekent ook dat we het over een Spaanse sport hebben. En dan heb ik het in het bijzonder omdat die laatste Giro d'Italia heb gewonnen. Dat is natuurlijk Alberto Contador. De, Alberto. De, denk wel een van de beste wielrenners als hij geen doping gebruikt van, ja, van alles. Hij heeft uh, eh, zijn eerste Tour de France was in 2005. Toen eh, werd hij 31ste. 2005 werd hij 31ste. Toen heeft hij een jaartje niet meegedaan. Ja. En in 2007 werd hij eerste. Dat vind ik knap. Vind ik best wel knap, ja. En uh, ja, een leuke Tour van een leuke ronde is ook leuk. Luik Bastenaken leuk. Die heeft hij eigenlijk nooit gewonnen. Dat is ook wel weer iets, iets grappigs. Ja, klopt. En in 2009 eh, werd hij eh, bijvoorbeeld, eh, ja, hoe noem je wereldkampioen. Want je wordt bij de wielrennen kan je ook als, als enige kan je wereldkampioen worden. Je, krijgt, je, hebt, een klassement. Ja. En als je ja, bijvoorbeeld de Tour de France en de Giro d'Italia won, wint, ja. ja, dan, dan kom je gewoon op eerste te staan. Maar ook bijvoorbeeld als je de Amstel Gold Race wint. Ja, precies. Dan schiet je meteen omhoog. Ja, en um, dit jaar heeft hij natuurlijk ook weer de Giro gewonnen. Ja, knap hè? Heeft, nou, dat is niet zo knap. Nou, ik, ik eh, vind het wel knap. Ik heb een beetje iets tegen Alberto Contador. Hoezo? Ik eh, heb het niet zo op mensen die doping gebruiken. Nou, maar dat is niet eh, bewezen, dus... nou, het is wel bewezen. Het is aangetoond. Het zat in zijn urine. Ja, maar dan zou die nu al toch daarvoor gepakt zijn, zeg maar. Dan is zou hij ook? niet mee mogen rijden, toch? Is hij ook. Ze zijn nu bij het KAS. Hij is eerst veroordeeld bij gewoon het Spaanse sporttribunaal. En nu het KAS in Duitsland. Ik weet niet of je dat kent. Mm, ja, van gehoord daar, eh, daar, daar, is nu aan het, daar, daar zijn ze nu aan het bespreken wat ze ermee gaan doen. Oké. Okay. Maar ja, hij uh, was laatst op de fiets en toen dacht hij, ja, uh, ik ga hard, ik ga lekker. is de party squad. Ja. BS, lekker gaan. Uit je gers, Johnson, BS, lekker gaan. Lekker gaan. Lekker gaan. Lekker gaan. Reverse, laat hem niet met de hardste bas Terwijl Ruben naar mijn vraag komt die krijgt nog af Dus ik twitter hem terug, rond een uur of vak Druk mijn peuk naar de stapper in de studio Steen klein beetje Yves Saint Laurent Zin en tekst, tape die track En dit alles doe ik in een half uur of zo Niemand in de game die doet wat ik doe Want ik doe niet wat zij doet, doe niet wat jij doet Doe niet wat een ander van me wil, niet blij doen Niet zo kop doen, ik zal mij doen en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Slecht werk, maar ze willen een 16 En eens willen niggas mijn naam op het rek zien Ze noemen een nigga uit je of je kent of je kent niet Ben vast betaald als je mij in je tent ziet I made it get it all, yeah Ik laat eten voor niemand, nigga don't care Je bent niet meer in de mode, nigga Montclair Weer een nieuwe track voor Jerry om te pompen, yeah, yeah Ze zeggen moet je Jason zien Omdat ik doe voor de cause misschien Omdat ik move als een boss misschien Willen we allemaal onszelf graag flossen zien Fuck dat, ik ben aan de linker Yeah, en mijn seks worden dikker dus ik ga los Yeah, chicks liggen maar mm, dikke maar, willen maar, dikke maar Caucasian en cinema Dark skin, porno stars, yeah cinema Ze rocken aan mijn mic, yeah zingende Pingen maar, zinnen van ik heb zin in ja Die shit is niet normaal, die shit is niet normaal Nee, die shit is heftig, trekken naar je haren allemaal Ik wil wasted zijn, wasted zijn Feesten als een beest met een dirty tape erbij Hey, shorty feest met mij, Ik ga hard, ik ga lekker ik ga los en we doen het allemaal Ja we doen het allemaal, ja we doen het allemaal Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja we doen het allemaal, ja we doen het allemaal mm. Op party squad Op, party squad party squad. The, the party squad. The party squad. The party squad. Ik zal overwinnen Ik geloof in dingen, mijn hoop is nooit een dupe nou Ik kan niet verliezen, überhaupt Ik heb de liefde van mijn kids en een supervrouw Een supervrouw Ja, dat waren Marco Bazzato en fans. met Kom maar op. Daarvoor de Party Squad met eh Ik ga hard. Ik ga lekker. Ik kan het niet doen. En we doen het allemaal. Eh, ik ga even, sorry mensen. Als u een heel groot voetbalfan bent. Ja, het is Spaans, weet je. Het is een Spaanse uitzending, dus ik ga ook niet zeggen wat het is, want dan krijg ik meteen al boze telefoontjes. Het is namelijk dit. Iniesta opent aan de linkerkant van het veld. Tempo gaat omhoog. Gaat er toch nog wat gebeuren in de officiële speeltijd? Torres geeft de bal voor. Iniesta staat buitenspel. Wordt niet voor gevlacht. Fabricas. Dus Iniesta staat nog een keer buitenspel. Het is 100% buitenspel. En hij gaat erin. Spanje gaat hem binnen. Maar het is buitenspel. Het is gewoon buitenspel. Ik wil het wel eens zien in de herhaling. Volgens mij staat hij gewoon twee keer buitenspel. Het is onvoorstelbaar. En Iniesta scoort hier. De Spanjaarden worden gek. En naar mijn idee is het gewoon buitenspel. Het zal toch niet gebeuren dat het echt buitenspel is? De scheidsrechter moet nu naar de grensrechter toe. Het kan toch niet waar zijn dat in zo'n wedstrijd zo'n cruciale fout wordt gemaakt? Het kan toch niet waar zijn? Kom op met die herhaling, ik wil het zien. Zou er weer een arbitrale blunder worden ja, Nou, zo'n belangrijke wedstrijd. Je krijgt serieus kippenvel hiervan. Nou, van Jack? Ja, van iedereen krijgt van Jack zijn commentaar ergens kippenvel. Nou, toen, ik, ja, toen ik het weer terug hoorde, zeg maar. Ik weet wel wanneer dat was. Ik, uh, jeetje, was het te balen zeg. Ik weet het nog man, ik stond op het museumplein. Ja, ik zat met mijn vader in een huiskamer. God. Oh, oh, oh. Ja, dit is even een wondje. Ja, dat is zeker een wondje. Wij waren wereldkampioen. Maar natuurlijk, omdat het een Spaanse uitzending is. Spanje werd wereldkampioen. He, Gefeliciteerd. Het is jullie gegund, maar op het EK. Mm -hmm. Maar ik, ik eh, was laatst dus eh, buiten en toen dacht ik, hé, hey, ik heb mijn glazen bol aan. En toen keek ik erin en toen stond er bij het EK 2012. Ja. Het is geschreven in de sterren. Nederland wordt kampioen. En daarom gaan we nu luisteren naar Ridden in the Stars van Tiny Tempa. on so many different dials. Cause I got more kids than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, barack. Son, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look on my jacket and hat, Slow down, berserk, Slow down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. a sec, I even gave up believing and praying. I even done illegal stuff and was needed a strain. They say the money is the root of the evilest ways. But have you ever been so hungry it keeps you awake? Mate, now my hunger will leave in my amazed. Great, it feels like a long time coming. Fam, since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere.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 Now, top of your cold shot. I'm stuck in your head. up. yeah. The Black Eyed Peas. Zo. Je piept een beetje, Pim. Ik piep. Ah, ik zal mijn beugelig uit doen. Ja, dat was eh, de Black Eyed Peas met Just can Get Enough. Daarvoor Tinny Tampa met Ridden in the Stars. En Marco Bezaten met Kom maar op, kom maar op, kom maar op, kom maar op. Ja, en we zijn bijna aanbeland uh, eh, bij het tweede uur. Nog 10 minuten en dan begint het tweede uur. Ja, en wat ga je daar nog horen? Daar ga je onderhand horen, onder andere horen. Eh, ja, nog wat nieuws uit, eh, uit Zandvoort. je gaat de Hit horen. Dat is wel eigenlijk bijzonder, want het is deze keer een rapnummer. En wij zijn nooit van die rapnummers. Nee. En we gaan het volgende uur Barbara Barend horen zij kon gisteren melden, of eergisteren, weet ik al niet meer. Kon ze melden dat eh, Edgar, David Edgar Davids commissaris werd bij Ajax. En vind ik toch best wel bijzonder. Edgar Davids, wie kent hem niet? Ik had hem liever wel midden-midden gezien. En, weet ik ook benieuwd ben. Eh, hij had altijd een zonnebril op in, eh, ja, op het veld. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of je ook in de bestuurskamer van Ajax met een zonnebril op gaat zitten of in de arena. Ja. Dat je zeg maar zo met zo'n hoedje, zo'n soort met zo'n gangster wordt. Dat lijkt me wel leuk. Tuurlijk heeft hij zijn bril. En dan moet, moet je hem onderhandelen laten. je weet, je weet waarom hij een bril droeg? Ja, omdat hij blind is. Nee. Maar die is ook nog wel extra blind. Nou, dit is een hele lange discussie. We gaan luisteren naar de Swedish House Mafia met One. Even omdat het gewoon lekker is, hè. Met dit weer.